9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oud-turnster Joy Goedkoop zegt dat bondstrainer Vincent Wevers haar mishandelde toen ze onder hem trainde. Goedkoop zegt dat het dagelijks gebeurde dat ze werd gekleineerd of genegeerd... en dat de trainer boos werd en dat ze soms werd geschopt en geslagen. De turncoach laat de NOS weten dat hij later met een reactie zal komen. Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde onderwevers. Haar beschuldigingen volgen op een bekentenis van turncoach Gerrit Beltman. Die zei in een interview in het Noord-Hollands Dagblad... dat hij jonge turnsters tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd... omdat hij toen dacht dat dat nodig was voor een topsportmentaliteit. In Antwerpen is vanaf morgen iedereen verplicht een mondkapje bij zich te hebben. Het hoeft niet overal te worden gedragen, zegt burgemeester De Wever, maar op drukke plekken bijvoorbeeld wel. Verder is vanaf morgen in heel België geen publiek meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dus ook buiten niet. In een week tijd is het aantal coronabesmettingen in België met 71 gestegen. In Antwerpen is het aantal meer dan verdubbeld. En een populaire Oostenrijkse vakantiebestemming, Sankt Wolfgang, heeft ook te maken met een uitbraak van het coronavirus. Media zeggen dat daar sinds vrijdag 48 mensen positief zijn getest. Volgens een Oostenrijkse nieuwssite gaat het in meer dan 30 van de gevallen om feestende stagiaires... die in de toeristische sector in Sankt Wolfgang werken. Twee cafés zijn tijdelijk gesloten. De rest van de kroegen en restaurants moet om 11 uur dicht zijn. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zijn er wolkenvelden. In het noorden valt soms wat lichte regen. Maar verder is het droog en er is ook af en toe zon. Het wordt morgen van 21 graden op Texel tot ruim 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Zandvoort. Voel de zomer ja. op CFM. I just gotta keep believing, and I've heard will love one day, I will wait, I will wait to catch you loving one day.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 Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? up on stage, still laying in your bed saying to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. take all my time. Go on, make me lose my mind. it on tonight het NOS nieuws van...